Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Basisschool De Notenkraker in Amsterdam blijft vandaag dicht... omdat er een bedreiging is binnengekomen via Snapchat. De school heeft ouders vanmorgen op de hoogte gebracht van de dreiging. Volgens het parool kiest de directeur van de school voor de veiligheid van kinderen en medewerkers... en houdt daarom de boel dus gesloten. Gisteren ging een middelbare school in Amsterdam dicht na een bedreiging via Snapchat. Ouders van kinderen met autisme willen dat een omstreden behandeling wordt verboden. Een petitie daarvoor is al meer dan 2400 keer ondertekend. De behandeling moet ervoor zorgen dat kinderen zich minder autistisch gedragen... maar daar is weerstand tegen, zegt deze hoogleraar. Waarom is het erg als iemand op een iets andere manier communiceert? Dus dat is eigenlijk het, het, punt van een, een, bredere beweging... die al jaren in opkomst is, de neurodiversiteitsbeweging... waarin wordt gezegd, eh, accepteer gewoon dat er verschillen zijn tussen mensen in de manier waarop zij eh, informatie verwerken, de manier waarop ze communiceren. Er zijn honderden klachten over die behandeling binnengekomen. Veel mensen geven aan dat die traumatisch was. De dierenbescherming en de vogelbescherming willen duidelijke regels over het opruimen van vogels na de vogelgriep. Doordat het door veel verschillende partijen gebeurt, soms niet op de goede manier... kan het vogelgriepvirus zich juist sneller weer verspreiden, zeggen ze tegen het AD. En een zwaar beschadigde Russische tank is aangekomen in Amsterdam. Hij stond eerder al in Warschau, Praag, Berlijn en in Groesbeek. Volgens de organisatie is het belangrijk dat de tank nu in onze hoofdstad staat. De bedoeling is natuurlijk dat hij meer bewustzijn uh, teweeg brengt over wat er gebeurt op dit moment. 85.000 gedocumenteerde oorlogsmisdaden tot nu toe in de Oekraïne. De democratie is kwetsbaar, wordt bedreigd van veel kanten. Op andere plekken leidde die tank tot spanningen tussen sympathisanten van Rusland en Oekraïne. In Berlijn werd hij daarom al eerder weggehaald. De tank staat tot volgende week zondag in Amsterdam. En het weer nog. In de ochtend vooral in het midden en noorden wolken. Maar er zijn ook opklaringen met flink wat zon. Dan moet je je goed insmeren vandaag als je de deur uitgaat, Want je kan snel verbranden. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer moet vooral geduld hebben op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Vertraging is een kwartier. Op de A9 heb je ook een kwartier op onthoud van Alkmaar naar Amstelveen... tussen de afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen. En op de N201 is de vertraging eveneens een kwartier.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 Need a little bit of happiness, yeah. ZFM. got the feeling You try to get higher You think you're going insane almost crazy. Really drives you mad. You feel it coming your way. Now in New York City in a funky kitchen hotel.